Jan van der Putten met het NOS-journaal. Alle demissionaire NSC-ministers en staatssecretarissen stappen uit het kabinet. Dat hebben ze gezegd nadat eerder vanavond demissionair buitenlandminister Veldkamp opstapte. Hij had in de ministerraad nieuwe maatregelen voorgesteld tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. En hij vroeg andere bewindslieden om steun. Hij vond de tegemoetkoming van de ministers onvoldoende om betekenisvolle maatregelen te kunnen nemen. Veldkamp heeft er geen vertrouwen in dat hij in de toekomst genoeg kan doen tegen de situatie in Gaza. De Tweede Kamer debatteert nu over Israël en Gaza. Voorafgaand aan het debat zei premier Schoof... we hebben de besluiten van NSC te respecteren... maar we betreuren ze zeer. Zeker in het licht van de verantwoordelijkheid die het kabinet heeft... in deze demissionaire fase, al dus Schoof. In Duitsland zijn twee Nederlandse motorrijders omgekomen. Ze verloren in de Harts in Centraal-Duitsland de controle over hun motoren, zegt de politie. Een van de twee botste tegen een boom, de ander tegen een vangrail. De website heturkerland.nl meldt dat het om twee mensen uit Urk gaat. Volgens de site waren ze met een groep motorrijders in Duitsland op vakantie. In een cold case-zaak in Den Haag heeft de politie twee nieuwe verdachten aangehouden. De zaak draait om de moord op een garagehouder in 1992. In november kwam de zaak op tv. Dat leidde tot een nieuwe aanhouding. En nu zijn er dus weer twee verdachten opgepakt. De brand die gisteren, gisteren ontstond op de Brunsumer Heide in Zuid-Limburg... heeft een gebied groter dan 10 voetbalvelden verwoest. De brandweer was nog tot vanochtend bezig met blussen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Vanochtend brak er opnieuw brand uit op de bus Brussen brunsumerheide maar die was snel onder controle. Het weer vanavond en vannacht bewolkt.